en anderen de smartphones juist verbieden. En dus gaat de minister kijken naar een oplossing, zegt hij tegen RTL Nieuws. Maar in de eerste plaats aan ja, leerkrachten en leerlingen vragen... wat werkt voor jullie en sommigen hebben daar best een haat-liefde verhouding mee. Want dat mobieltje is en soms handig, maar ook verslavend. Soms afleidend, maar soms ook helpend. Eerst wilde de minister de scholen zelf laten kiezen of ze toestaan of niet. Maar sommige scholen worstelen hiermee. Het lukt niet om de telefoons de klas uit te krijgen. Terwijl ze dat wel graag willen. Een dikke boete voor de gemeente Tilburg en NetTrain. Die onderhouden de NS-treinen. Ze moeten samen een half miljoen euro betalen. Omdat ze mensen jarenlang hebben laten werken met verf waar de ziekmakende stof chroom 6 in zit. De groep moest in een werkplaats oude verf van treinen schuren. Maar veel mensen werden daardoor ernstig ziek. Volgens de rechter hebben Tilburg en Nettrain een veel te groot risico genomen. Met de gezondheid van mensen op het spel. Fans van Queen Bee kunnen beginnen met aftellen. Want Beyoncé gaat op wereldtour en komt naar Nederland. Half juni treedt ze twee avonden achter elkaar op in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het is nog niet bekend hoeveel de kaartjes kosten en wanneer de tickets in de verkoop gaan. En American voetballegende Tom Brady gaat nu toch echt met pensioen. Vorig jaar kondigde Brady ook al aan om te stoppen. Maar toen kwam hij daarna een paar weken al van terug. Nu zegt de quarterback op Insta dat het mooi geweest is. Good morning guys. Uh, I'll get to the point right away. I'm retiring. For good. I know the process uh, was a pretty big deal last time. So when I woke up this morning I figured I just press record and let you guys know first. So uh, won't be long winded. Like you only get one super emotional retirement essay and I used mine up last year, so... Ja, een emotionele afscheidsvideo laat hij deze keer weg, want die had hij vorig jaar al, zegt hij. Brady gaat zich niet vervelen. Hij gaat als analist bij Fox Sports aan de bak. En dan nog het weer. Er vallen vanavond nog wat buien. In het zuiden blijft het ook regenen. Morgen bewolkt. Pas in de loop van de middag wordt het dan droger. En dan een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland begint ook de avondspit voorzichtig op gang te komen. Maar de meeste files hebben nog niet al te veel vertraging. Uitzondering is de A9, maar richting Amstelveen...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 De Mos staat met zeven anderen terecht voor onder meer corruptie... en het schenden van het ambtsgeheim. Oekraïne krijgt mogelijk een nieuw wapenpakket van de Verenigde Staten... ter waarde van ruim 2 miljard dollar. Volgens persbureau Reuters zitten daar raketten bij... die een twee keer zo groot bereik hebben als de wapens die Oekraïne nu heeft. minister Wiersma gaat met scholen praten over het eventueel verbieden van telefoons in de klas. In de Tweede Kamer zei hij dat telefoons de les kunnen verstoren.